Het NOS Nieuws van 1 uur. Dit is door mee. En Zwolle leggen NS-medewerkers het werk dan neer. Daardoor rijden vanaf die stations in de ochtendspits geen of minder treinen. FNV Spoor voert actie uit onvrede over de gesprekken met NS. Volgens de bond is er al anderhalf jaar geen enkele beweging bij de spoorwegen. De man die vorige week werd opgepakt tijdens een concert van Guus Meeuwis in Eindhoven wordt weer vrijgelaten. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs om hem langer vast te houden. Maar hij blijft wel verdachte, zegt het OM. De 29-jarige Amsterdammer werd vorige week vrijdag aangehouden buiten het Philipsstadion. Daar stond hij te filmen zonder dat hij daar een goede reden voor kon geven. Het Openbaar Ministerie zei vanochtend nog dat de man een geradicaliseerde moslim is... en dat hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De oud-ministers van Defensie, Kamp en Van Middelkoop hoeven niet te worden gehoord in de omkopingszaak rond de aanbesteding van politie- en legerauto's. Over het verhoren van voormalig minister Hillen moet de rechtbank nog een besluit nemen. Vier medewerkers van Defensie en twee politiemensen staan terecht omdat ze van importeur PON kortingen kregen op hun leaseauto's en onderhoud. PON probeerde er op die manier voor te zorgen dat de politie en Defensie hun wagenpark kochten via dat bedrijf. De auto-importeur heeft eerder al schuld bekend en een schikking betaald van 12 miljoen euro. Tegen een hoofdagent is twee jaar cel geëist omdat hij 37 eigenaren van auto's op homo-ontmoetingsplaatsen zou hebben gechanteerd. De agent uit Wijk bij Duurstede dreigde foto's van hun kentekens openbaar te maken als ze geen 1000 euro betaalden. De verdachte gebruikte het account van een collega om gegevens over de autobezitters op te vragen. Het weer, vooral in het binnenland bewolking, met mogelijk een buitje. Aan zee vaker de zon. In het weekend wordt het opnieuw zomers warm, blijft het droog. Morgen licht bewolkt bij 21 tot 25 graden. Zondag zonnig 25 tot 29 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Files in de Randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 9 kilometer. Vertraging ongeveer een kwartier.